عليك فاتقوا In de je leert dat in die jovolle Jordaan. Er was een gouden brullen van hem voor de tante Sjaan. Er werd gecollecteerd, de spapet omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het zal ze de zal zijn de lampen doen. Het in de rute en je met al je rokken en de zwier. Het zal zijn de wat de boeren en allemaal de benen van de Van Rond de tien minuten voor hem wordt de tante Sjaan. Langzaam zullen heren. want huis het gouden bruidspart, het mag dood verloren gaan. het scheve bed, riep jongens opgelet. Ik zing een aria, de parelvissers van Vicente. Ja.